Freddy van met het NOS-journaal. Op dit moment gaat een staakt het vuren in tussen Israël en de Palestijnse Hamas-beweging in de Gazastrook. Dat er een akkoord is bereikt werd bekendgemaakt door de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Ammer op een persconferentie in Cairo. De Israëlische premier Netanyahu wil het bestand een kans geven. Dat liet hij weten aan de Amerikaanse president Obama. Het akkoord kwam tot stand na intensieve bemiddeling van Obama, zijn minister van Buitenlandse Zaken Clinton en VN-chef Ban Ki-moon. De details van het staakt het vuren zijn nog niet bekend. Volgens persbureau AP, dat de tekst in handen heeft, zijn de partijen overeengekomen het geweld onmiddellijk te stoppen. Israël zou stoppen met de liquidaties van belangrijke leden van Hamas. Hamas zou hebben beloofd om raketvuur vanuit Gaza tegen te houden. Het kabinet staat positief tegenover de vraag van Turkije om Patriots in te zetten tegen aanvallen uit Syrië. Turkije heeft daarvoor een officieel verzoek ingediend bij de NAVO. Er zijn maar drie landen die over Patriots beschikken. De Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Minister Hennis Plasgaard zal de komende dagen een militaire missie naar Turkije sturen... om te kijken hoe de Nederlanders daar zouden kunnen opereren. Hennis benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over Nederlandse deelname. Ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland wordt gesloten... Daarmee verdwijnen zo'n 700 banen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie... die in handen zijn van Nieuwsuur. Om toch alle gevangenen te kunnen huisvesten... wil justitie veel eenpersoonscellen vervangen door meerpersoonscellen. Bovendien zouden ruim 800 mensen een enkelband krijgen... in plaats van gevangenisstraf. Op die manier wil justitie zo'n 100 miljoen euro bezuinigen. Het weer... Vanavond bewolkt en wat regen of motregen. In de kustgebieden kans op zware windstoten. Vannacht wordt het droog en een graad of 5. Morgen overdag zonnige periode.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 Hey, hey, Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Shut is het al eigenlijk? 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfriet hebben, ja? Ja, <laughs> niet ohne ohne. Dat stikt nog een Deutschen hier. dan pomfrit met. En twee Frikadellen, snel! you want. dit was Blondie met natuurlijk Maria. Dat was voor iedereen duidelijk. Goedenavond, dit is weer een aflevering van eh, Breekt zo lekker de week.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 lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. The long could stand another mowing. Funny, I don't even care. After three, full years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's a little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. bedroom, the familiar sound of one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Dit het avondje met Champions League eh, voetbal. Eh, ook eh, breek zo lekker de week. Je kunt rustig het geluid van je televisie aanzetten. Uitzetten bedoel ik. En gewoon heerlijk luisteren naar deze muziek... die wij weer vanavond voor jullie in petto hebben. ja, er zijn allerlei dingen weer gebeuren er in Zandvoort. De ondernemersprijs is weer uitgereikt. Het, de wisselbokaal, het haringmeisje. Dit jaar gewonnen door Het Plein. als succesvolle ondernemer. Zaterdag hebben Ladies Night in het circus. Dus eh, de dames kunnen hun hart weer ophalen. Alles is alles met liefde. En wij gaan weer lekker muziekje draaien. Zeiden we. Ooit. hearing your voice, all the words that you said to me. But now the empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Nou, volgens mij was dat Spendo Ballet. Kan niet missen. Ballet, Spendo Ballet uit eh, eh, Schotland, hè? Hé, hey, waar kom jij zo in één keer vandaan? Oh, door de deur. Helemaal door de deur. Helemaal door de deur. Ja. Past dat? Eh, net. Oké. Goed, we gaan drie nummers draaien van Dan Harpen. Ja, we gaan weer even heerlijk eh, gaan we muziekje draaien. Kijk, kijk, onze fans. <laughs> ja, Dan Harpen, Daniel Earl Hartman, zoals die heette. Geboren in Harrisburg, Pennsylvania, 8 december 1950. En hij overleed aan een hersentumor, veroorzaakt door AIDS in Westport, Connecticut. Hij heeft toch wel voor veel mensen heeft hij ook eh, liedjes geschreven. Dat is onvoorstelbaar. Hij begon op 11 eh, jaar, 13-jarige leeftijd bij zijn eerste band, The Legend, met zijn broer Dave. Dave Hartman. Hij speelde keyboards en schreef veel muziek. En eh, hoewel er van die groep een aantal platen uitgebracht zijn... is het eigenlijk nooit een, een, een succes geworden. Hij kwam bij ja, good old Edgar Winter... Hij speelde met hem en zijn groep eh, op drie van hun albums... voordat hij in 76 solo verder ging. En in het disco-tijdperk scoorde hij eigenlijk zijn twee eerste en echte hits. Instant Replay in 1978 en Relight My Fire in 1979, Een duet met eh, Loletta Holloway. Holloway. Zijn grootste succes ja, was de top 10 notering voor I Can't, Dream Without, I Can't Dream About You... voor de soundtrack van de film Streets of Fire. En die kwam uit in 1984. Ook We Are The Young kwam in de hitlijsten. En in het daaropvolgende decennium werkte hij eigenlijk... hoofdzakelijk als liedjeschrijver en producer voor onder meer Tina Turner... Joe Cocker, Bonnie Taylor, Paul Young, James Brown, Nono Hendricks en Steve Winwood... Hij overleed, zoals we al zeiden, in 1994. In de tijd na zijn dood stond Hartmans muziek in hernieuwde belangstelling. De cover van Rely My Feather, Fire werd een nummer... Hoe kom ik nou bij verder? Nou, laat maar. Werd een nummer 1 hit voor Take That. Goed, drie nummers en eh, Paul weet precies welke drie. Ja, en dat eh, gaan lieve we liever klappen. Dat eh, gaan we oh, raaien. Lekker dus, nou, ik ben benieuwd of je ze herkent. Relight my fire. Ja? Ja. Techniek. Techniek. Techniek. Techniek. Techniek. Techniek. Knopje goed. Ja hoor. goed. Daar gaan we. Hey. I can dream about you. Dat waren de drie van uh, Dan Hartman. I Can Dream About You, Instant Replay en Relight My Fire. Het is, eh, gaat weer goed eh, met Ajax. Staat weer eenmaal achter. Ik interesseer me daar niet voor. Oh nee, waarom keek je dan? Omdat ze me iets irriteerde. Oh. Maar nou weet ik het, het is Ajax op het scherm. Dus. Oh, god. Nou, hier, hier maak je vrienden mee, hoor. Ja, dat weet ik. Daar kan je echt vrienden mee maken. Ik ken er een paar in Zandvoort mocht die luisteren, maar dat doen ze niet. Dan kijken ze me nooit meer aan. Kijken ze er echt nooit meer aan? Nee. Zo, dat is heel erg. Het is ook werkelijk heel verschrikkelijk vanaf hier. Want waar je ook kijkt, je ziet voetbal op de televisie. Hier in de studio, eh, aan de overkant. Ja, overal, in Boven in de Yanks. Ja. Daar word er gek van. Ja, nou, maar dat hoort er allemaal bij. Maar wij gaan eh, gewoon lekker... Uh, Eerste etage. Ja, wij gaan gewoon even lekker muziek draaien. Oh ja, wat dan? Steely Dan Back.